Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Koenders maakt zich zorgen over de uitslag van het Turkse referendum. Hij vindt dat door de grondwetswijzigingen te veel macht bij één persoon komt te liggen. Ook wijst Koenders erop dat als Erdogan de doodstraf opnieuw invoert... dat een breuk zou zijn met de Europese waarden. De Europese Unie zal het verdere verloop volgens de minister kritisch moeten beoordelen. In Moskou is een nieuwe verdachte opgepakt in verband met de bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg. De man zou contact hebben gehad met de vermoedelijke dader, een Kirgizische student van 22 die bij de aanslag begin deze maand omkwam. Bij de aanslag in Sint-Petersburg kwamen 14 mensen om het leven, meer dan 50 mensen raakten gewond. Het personeel van Holland Casino in Utrecht en Amsterdam staakt. Zo'n 150 medewerkers voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Vrijdag en gisteren werd er ook al actie gevoerd bij de Holland Casino's in Breda en Nijmegen. De bonden zeggen tot hun grote frustratie nog niks van het bestuur van Holland Casino te hebben gehoord. De afgelopen dagen zijn 8500 mensen uit Libië gered van vluchtelingenbootjes op de Middellandse Zee. Volgens Italiaanse media hebben ze de oversteek naar Europa gewaagd omdat het weer rustig leek, maar op zee werd het steeds slechter. Volgens Rai Nieuws zijn tussen Goede Vrijdag en nu 55 reddingsoperaties uitgevoerd. Zeven migranten zijn verdronken. Vier mensensmokkelaars zijn opgepakt. Het is VVV Venlo nog niet gelukt om de titel veilig te stellen in de Jupiler League. De koploper bleef thuis tegen FC Emmen steken op 0-0. Omdat nummer 2, Jong Ajax, bij Jong PSV verloor... zou VVV bij winst kampioen zijn geweest... De club uit Venlo krijgt vrijdag een nieuwe kans in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er vanuit het noorden meer buien.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 In de Randstad eh, viel op de A1 naar Amsterdam. Eerst tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer en verderop bij Eembrugge 5. En samen kost je dat eh, zo'n kwartiertje. Op de A6 van Lelystad naar Amsterdam staat tussen Lelystad en Almere buiten Oost 8 kilometer file door een ongeluk.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 Hoewel het live is, wil ik daar het programma toch mee openen. Dat Chris Stapleton opende met I Ain't Living Long Like This is niet zo vreemd want hij past wel in een straatje van Whalen. Jessie Coulter, de weduwe van Welen, mag uiteraard niet ontbreken.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 Hoewel Robert Mitzel in Louisiana geboren is, woont hij al meer dan 20 jaar in Ierland. Hij heeft inmiddels 12 albums op zijn naam. Traveling Shoes is de naam van zijn laatste album en is tevens de titelsong. passing through shoes to walk the road that's narrow, but it's true. We can't stop here, we're just passing through. That's why all God's children need. ticket meer dan een jaar na haar overlijden is het debuutalbum van Joey Feek, If Not For You, verschenen. De twaalf tracks zijn al in 2005 opgenomen. Deze werden geproduceerd door haar man Rory en geven een beeld van wie Joey als persoon was. Ze verloor vorig jaar op 40-jarige leeftijd haar strijd tegen kanker. When the Needle Hit the Vinyl. saw them holding hands or kissing all that much. But they must have dug each other, cause heck, there was five of us. Mama held the fort down, and Daddy went to work. We never thought about what she meant to him or what he meant to her. But sometimes on Saturdays, they crank up that stereo, grab a stack of old 45 records, we'd watch them didn't say a word. Daddy put on my girl, and he sang it right to her. Mama, she was glowing. Daddy made the perfect moves. Neither one of them seemed like the mom and daddy we knew. They both kids, it's time for bed.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 Hij gedroeg zich aanvankelijk nogal slecht in de gevangenis. Drankstoken en drinken, gokken, noem maar op. Er was nog sprake van een ontsnappingspoging met de medegevangenen. Andere gevangenen haalden hem over er vanaf te zien. Hij beterde zijn leven en scoorde hits aan de lopende band. Met de door hem zelf geschreven song Hungry Eyes bereikte hij in 1969 de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. A canvas covered cabin in a crowded labor camp. Stand out in this memory I revive. Cause my daddy raised a family there with two hard working hands and tried to feed my mama's hungry eyes. He dreamed of something better, and my mama's faith was strong, and us kids were just too young to realize that another class of people put us somewhere just below. One more reason for my mama's hungry eyes. Mama never one more reason for my mama's hungry eyes. I remember Daddy praying for a better way of life, but I don't recall a change of any size. Just a little of courage as their age began to show, and more sadness in my mama's hungry eyes. Mama never hungry eyes.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 This Town Still Talks About You is een van de songs. de original van deze week. Lefty Fritzell is een invloedrijk artiest in de countrymuziekgeschiedenis. Onder de acts die hij beïnvloedt bevinden zich George Jones, Willie Nelson, Roy Orbison, The Everly Brothers, Keith Whitley, Merle Haggard, John Fogerty en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij legde de basis voor de vele generaties die na hem kwamen. Al in 1950 scoorde hij nummer 1 hit met I Love You A Thousand Ways. Crossroads, nummer 1 country hit. been good to you. You're the one that's in my heart while we're apart. I'll be true, I'll prove it to you someday. I love you in my heart, you'll always stay. I've been so blue. you every day all kinds of ways. So, darling, please wait, please wait until I'm free. There'll be a change, a great change made. heeft onlangs haar debuutalbum Wild Horse uitgebracht. De single Diamonds was al eerder verschenen. De song omschrijft de gevoelens van Ray Lynn nadat ze haar echtgenoot Josh Davis ontmoette en nadat ze de dag na haar verloving de verlovingsring bekeek. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Opnieuw aandacht voor materiaal uit ons eigen kikkerlandje. Eerst een oudje van de Walkers, Sally Please. Vervolgens horen we Ine Wagenvoort samen met Carl Emroy in You and Me. Colonel Hammonds voor heeft onlangs afscheid genomen van het grote publiek met als presentje het album Adios Amiga, waar ook One Night at a Time op staat. a good old friend of mine. Little talk, by glass of wine's got late. Forgot my date. I went on home was early in the morning. She knocked me down as I was please take care. I met a good old friend of mine, little talk by little and wines got late, forgot my date. I went on home, was so I in the morning. She knocked me down it's gonna rain. You are my sunshine, and I'm your man. Ain't it good, babe? You and me. We sail the stormy waters. We've come the angry seas. We knew we could, babe. You and me. Just as long as we have beside her through the bad times. We had good times. You've always been a pillow, a shoulder, and a friend. And I thank God that you are mine. Ain't it good, babe? You and me. We sail the stormy waters We've counting receipts. We knew we could be you and me. Just as long as we have you and me. Ain't it good, babe? You and me. We sail the stormy waters. We've come the angry seas we knew we could be you and me just as long as we have you and me ain't it good babe you and me we sail the stormy waters we've come the angry seas we knew van de naald. home. Dit was het blokje Country uit eigen land. Branches met It Won't Be Long. All of the sadness and all of the tears Bottled and labeled and locked up for years Till my alarm clock tied up my tongue White flag was soaked with the sorrows I'd run Then as the floodgates ripped from their seams All I had stored like a stampeded seed. The ensuing earthquake sent jars to the ground, the glass shattering in a symphonic sound. There in the chaos, the waves and the glass, the unending questions like nets that were cast. All I could hear was the echoes respond. It won't be long. It won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long, it won't be long. Samen met zijn band The Country Kings timmert Robert Mitzel stevig aan de weg in Ierland. Robert is puur country en dat is duidelijk te horen in een song als He Carried Her Memory. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. that she left him. So he clung to her memory with all of his might. He carried it with him everywhere he went, like a soldier who just couldn't couldn't as he reached for that cold, deadly piece of blue steel. Crossroads, Kees de Haan. Met Ermy's album Out of the Ashes is inderdaad uit de as herrezen. Het album ging namelijk verloren toen Weil Jack Clements huis afbrandde. Time Moves On vinden we daarop terug. En hoewel de tijd inderdaad voortschrijdt, ben ik er zo meteen weer. Met nog een uur country. Zometeen nog een uur country.